Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij gevechten tussen etnische groepen in het zuiden van Soudaan... zijn de afgelopen dagen zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn jonge mannen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden Soedanezen zijn volgens lokale media op de vlucht geslagen voor het geweld. De onlusten ontstonden na de moord op een boer vorige week. Achterliggende oorzaak is een conflict tussen twee etnische groepen over land. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in het gebied. Ook zijn er veiligheidstroepen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. De Oekraïense president Zelensky heeft twee van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in het bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova waren vertrouwelingen van Zelensky die al jaren met hem samenwerken. Tegen Venediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen... omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Bijna 20 jaar na het verbreken van hun eerste verloving... zijn Jennifer Lopez en Ben Affleck alsnog getrouwd. De Amerikaanse supersterren deden dat in de beroemde witte trouwkapel in Las Vegas... waar in het verleden ook grootheden als Paul Newman, Judy Garland en Frank Sinatra trouwden. Begin deze eeuw kreeg Bennifer, zoals het stel werd genoemd, veel media-aandacht. Ze verloofden zich, maar trouwden nooit. In 2004 gingen Affleck en Lopez uit elkaar. In de coronacrisis kregen de twee weer een relatie... en in april maakten ze hun verloving bekend. Het weer helder met minima tussen 13 en 17 graden.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 Van fella, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Put mijn umbrella, ella. Put mijn umbrella, ella. Put mijn umbrella, ella. Put mijn umbrella, ella. Put mijn umbrella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit Ik zit me op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug maar fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Al mijn times thuis, mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die of die steden? Ze dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Ook wij kennen badders in training, skin, express in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus zitten de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella oh, Vella we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella.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 Dans la vie, comme le jour, comme la nuit, y'a un temps pour tout, pour la haine, pour l'amour. Théorie, théorème, poésie ou poème, tu récoltes ce que tu sais, c'est pareil au même. Je te hais parce que je t'aime.